9 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal spoedverwijzingen door huisartsen naar ziekenhuizen... ligt weer bijna op het niveau van de afgelopen jaren, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. Alleen bij kindergeneeskunde blijven de spoedverwijzingen nog achter. Ook de verwijzingen voor mensen die geen spoedeisende zorg nodig hebben nemen toe... maar dat aantal ligt gemiddeld nog wel 50% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De politie heeft een derde verdachte aangehouden vanwege de branden in zendmasten. Het gaat om een man van 30 uit Zwifterband. Hij wordt verdacht van het in van een zendmast in Dronten. Eerder werden al een andere man uit Zwifterband aangehouden en een man uit Groningen. De afgelopen weken waren er 20 branden bij zendmasten. Er wordt onderzocht of de brandstichting het werk is van anti-5G-activisten... die die technologie in verband brengen met het coronavirus. In Zeeland en Brabant komt meer ruimte voor toerisme door versoepeling van de coronamaatregelen. Vanaf vrijdag mag in Zeeuwse hotels, campings en vakantieparken 15% van de slaapplekken worden verhuurd, mits er eigen sanitair is. In Zeeland waren toeristen sinds 30 maart niet meer welkom. Veel recreatieondernemers hadden daarom om versoepeling gevraagd. In Brabant zijn campings en vakantieparken weer toegankelijk voor gezinnen. Met een vriendengroep een huis of caravan huren is niet toegestaan. De Zweedse schrijfster Mai Sjöwal is op 84-jarige leeftijd overleden. Ze werd wereldberoemd met de tien boeken over regisseur Martin Beck... die ze in de jaren 60 en 70 schreef met haar man. De boeken werden vertaald in 40 talen en verfilmd. Hun werk wordt gezien als inspiratiebron voor de Scandinavische thriller-series... die de afgelopen jaren zijn verschenen. Het weer vanuit het zuidwesten regen.